Het Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI denkt te weten wie de gemaskerde bul van IS is... die twee Amerikanen en een Brit heeft onthoofd. In de drie video's van de onthoofdingen komt telkens dezelfde man met een Brits accent voor. De FBI zegt de nationaliteit en de naam van de man te weten... maar die niet bekend te willen maken. Eind augustus zei de Britse ambassadeur al dat zijn land bijna zeker wist wie de man was. Islamitische staat beraamt aanslagen op de metro in Parijs en de Verenigde Staten. Dat zegt de Iraakse premier Abadi. Gearresteerde IS-strijders zouden de plannen hebben opgebiecht. Abadi wil niet zeggen welk metrostation in de VS doelwit zou zijn van de terroristen. Het Witte Huis is niet op de hoogte van de aanslagplannen. Wel gelden er al een tijdje extra veiligheidsmaatregelen, net als op andere plekken. Frankrijk heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Abadi. De Europese voetbalbond UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar zeven clubs die zich niet zouden hebben gehouden aan de regels omtrent financial fair play. Het gaat onder meer om AS Roma en Liverpool. Het zou gaan om misstanden uit 2012 en 2013. Dit seizoen houdt UEFA de boekhouding van in totaal 115 clubs tegen het licht. En daarbij zijn al vijf clubs tegen de lamp gelopen die fouten hebben gemaakt bij transfers. Het hoofdbureau van politie in Den Bosch is aan het begin van de avond afgezet vanwege een mogelijk explosief. Een inwoner van Den Bosch had een voorwerp gevonden waarvan hij dacht dat het een explosief was. Hij liep ermee naar het politiebureau. Daarop is het publieke gedeelte van het bureau ontruimd en afgesloten. Later vanavond onderzoekt de explosieve opruimingsdienst het voorwerp. Het weer, vanavond vooral in het noorden en het oosten wat regen. In de rest van het land blijft het vrijwel droog. Morgen eerst wat zon, daarna gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt morgen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS. Tussen 10 en 12 uur presenteert Charles Duif Tussen App en Vloed. Een heerlijk relaxprogramma met allemaal mooie baats. Blijf genieten en luister naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. hardly make it through the day. My tears get in. me luisteraars. Van harte welkom eh, bij weer twee uur tussen app en vloed bij ZFM Zandvoort. Ik heb er weer zin in vanavond. Eh, welkom ook alle mensen op Facebook natuurlijk, want uh, ja, dat is langzamerhand een heel uitgebreid... een uitgebreide hoeveelheid fans, zo moet ik het zeggen, op Facebook. Die ook plaatjes aanvragen. CD's tegenwoordig, of MP3-bestandjes, of andere, andere geluidsdragers. Het is, tegenwoordig staat het ook allemaal op een USB-stickie, al die nummers in de computer. Nou, je, we hebben hier zoveel muziek. Als we eh, zouden starten vanavond, dan zijn we over tien jaar nog niet klaar met draaien. <laughs> Achter elkaar door dan, hè. Zoveel repertoire is er wereldwijd al opgenomen. En mooie repertoire, luisteraars. En eh, ja, dat hoort bij het goede leven. Zo denkt Anouk er ook over. Luister maar. Sticking and it's crawling forward. Turns boys into men, it's awkward, the good life. Time to live and a time to die. A time to fall and a time to fight, the good life. someone was near me now, letting me know I'm okay, that I'll survive. een zangeres is het. Anouk. Met The Good Life. Nou, luisteraars, eh, ze zong helemaal exclusief voor u allemaal, ook voor mij. Exclusively for me. Dat doet Callum dan ook. this girl and held me now from key to key. reeling through the gloom of a lonely empty room. The lines start to unlock my mind and I feel free. The winter's night gives way to a warm summer's day. such thoughts as I listen to my song. Night makes things better, my song does rest. maakt allemaal niets uit. Als schieten de bliksemsperen de lucht en dan dat het. De bliksem knalt, maakt niet uit. U zit gewoon lekker binnen. Misschien wel met een koptelefoontje of een kaarsje aan. Een lekker glaasje wijn erbij. Genieten van de, eh, de heerlijke, rustige muziek bij ZFM Zandvoort tussen app en vloed. Barbara Streisand heeft een aantal eh, eh, nummers opgenomen met mensen die nog wel leven, maar ook mensen die inmiddels zijn overleden. Nou, we weten natuurlijk van Elvis, de king of rock and roll, dat die er niet meer is. Maar dankzij eh, een opname die recent gemaakt is tussen Barbara Streisand en Elvis Presley, herleeft Love Me Tender. Geniet mee. Wasn't it just yesterday when you held me? whispering the sweetest words that I longed to hear. Love me tender, love me sweet, never let me go. true, all my dreams fulfilled. Barbara Streisand in duet met eh, Elvis Presley. Prachtig. Ik ga straks nog wat eh, eh, duetten tussen Barbara en een aantal andere artiesten voor u draaien. Want het is zo'n schitterende cd geworden dat ik u dat niet wil onthouden bij ZFM Zandvoort. Daar luistert u naar, daar bent u op afgestemd. dat is maar goed ook, want tot 12 uur ben ik bij u met de mooiste muziek. We gaan snel verder met een nummer van Tangerine. En Tangerine, ja, die kent u natuurlijk van de wereld door. Die twee uh, mager mannetjes met eh, een beetje de stem van uh, uh, Greenfield en Cook uit de, uit de jaren 70. It is never to remain. Tangerine. En wilt u natuurlijk ook meteen weten hoe klonken die Greenfield en Cook dan ook weer? Nou, zo. Child of the Morning Drew. Child of the Morning Dew, where do you think you're going to? shot our love prints again. People saw you down the road from here to Yorkshire. It seemed as you were stunned, they said. Where's the image of the lovely girl you once were? Now it won't take long before they find you. Child of the Morning Dew was dat van eh, Greenfield en Cook. U luistert nog steeds naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Heeft u verzoekjes? Via Facebook kunt u mij eh, via een berichtje doorgeven wat uw wensen zijn...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 is eigenlijk eh, Simon en Garfunkel met eh, de bokser. Alicia Kies, daar gaan we naar luisteren. We are here. save the nation. We're no support for education. Cause right now it don't make sense. Right now Alicia Keys. Ze ja, zeg maar de wereldproblemen. We are here, we are here for all of us. Oftewel, we zijn hier voor iedereen op de wereld. En we moeten tezamen het onrecht eh, bestrijden. Nou, dat doen we volop in de wereld. Want eh, iedereen, eh, of wereldwijd wordt er gevochten tegen ISIS. Althans, de voornemens zijn er om samen te gaan werken... om deze gruwel te gaan bestrijden. Zo moet ik het toch wel zeggen, luisteraars. Geen gruwel is Barbara Streisand. Ik draaide haar al eerder in de uitzending samen met Elvis. En dit is haar samen met iemand die nog wel leeft en ook prachtig zingt. Stevie Wonder. dan heb ik het over het nummer People. a person who needs people, people who need. Barbara Streisand eh, in de wet met Stevie Wonder. Een van haar grote successen, People. Ja, mensen hebben elkaar nodig, dat is wel duidelijk. Ik heb u ook nodig vanavond, luisteraars. Want als ik hier tot 12 uur in mijn eentje moet zitten... en ik draai alleen maar voor de mussen buiten... Ja, <laughs> dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik hoop dat u allemaal luistert massaal naar ZFM Zandvoort... tussen app en vloed. En als je eh, de mensen onderling eh, niet meer met elkaar samenwerken... je hebt niemand meer... dan blijf je achter met een gebroken hart.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 down. How can you stop the sun? the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see too much. can broken heart? Oftewel, hoe kan je nou een gebroken hart weer heel krijgen? Nou, gewoon makkelijk hoor. Gewoon weer verliefd worden. Hè? En dat, verliefd worden is heel belangrijk af en toe in je leven. En eh, meestal als je weer verliefd wordt, dan is het gebroken hart ook weer gelijmd. Zo is het, zo werkt het. Rob Tettero, die luistert ook mee. En Rob die zegt, eh, ehm, even spieken wat Rob ook weer zegt. Want hij heeft mij een berichtje gestuurd. Hij biedt in ieder geval Karin Kok een eh, mooi liedje aan behoud het geloof in het leven, dat is het mooiste wat je door kan geven, zegt erop. Karin Kok, deze is voor jou en het is een uh, duet tussen eh, Mariah Carey en Whitney Houston. From the Prince of Egypt is dit When You Believe. Now we are not afraid. Karin Kok namens Rob Tettero was het speciaal voor jou. Dus het duet tussen Whitney Houston, helaas overleden. Maar Mariah Carey nog altijd eh, volop alive. Ik ga nog even door met mijn eh, item van vanavond. Zo zou ik het wel willen noemen. Want ik heb al wat eh, nummers gedraaid van Barbara Streisand... die samen met andere artiesten het duet heeft opgenomen. Nou, de Noordzee, ik weet niet hoe diep die is... maar Barbara Streisand vraagt zich samen met Jason Colt Jason Colt, zo moet ik het eh, uitspreken waarschijnlijk. Vragen ze zich samen af, hoe diep is the ocean? Nou, van de Noordzee mag je niet spreken, spreken van een oceaan, maar toch. Me Up. Is ook eh, door een hele hoop artiesten opgenomen. Maar een van de mooiste vind ik toch eh, dat nummer. In de uitvoering van Josh Groban. more. gezongen door Josh Groban, You Raise Me Up. Ik heb nog een verzoekje van Karin voor Westlife. Karin, hij komt eraan, direct naar het nieuws. Want ik moet weer eh, eh onderbreken. Eh, ja, het klokje eh, van gehoorzaamheid is wat dat betreft uh, onverbiddelijk. Zo'n uur vliegt voorbij. Ik hoop dat u nog een uur bij me blijft. Want ik ben tot 12 uur vannacht ben ik uw DJ met allemaal prachtige, mooie nummers. Nou, klein stukje muziek en dan komt het nieuws voorbij.